Dit van der Linde met het NOS-journaal. Het Israëlische leger zegt luchtaanvallen te hebben uitgevoerd in het zuiden van Libanon. Het zou gaan om onder meer een trainingskamp van Hezbollah. Volgens het Libanese staatspersbureau zijn er beschietingen geweest. Over schade of slachtoffers is niets bekend. Formeel is er een wapenstilstand tussen Israël en Hezbollah... maar die wordt regelmatig geschonden. Bij de koepboging in Benin zondagochtend zijn meerdere doden gevallen, zegt de regering. De staatsgreep in het West-Afrikaanse land mislukte. Na enkele uren maakte de regering bekend dat de situatie onder controle was. Nu wordt duidelijk dat er gevechten zijn geweest tussen muitende militairen en gardisten van president Talon. Benin kreeg daarbij luchtsteun van Nigeria. Hoeveel doden er zijn gevallen is niet bekend. Een deel van de koepplegers is nog voortvluchtig. Een Amerikaanse miljardair zal waarschijnlijk het nieuwe hoofd van NASA worden. Een senaatscommissie keurde Jared Isaacman goed. De rest van de senaat moet er nog over stemmen. De NASA staat voor grote uitdagingen. Er moet 18 miljard dollar bezuinigd worden. Frankrijk heeft een dinosaurusskelet na tien jaar teruggegeven aan Mongolië. Het skelet werd in 2015 door een onderzoeker illegaal meegenomen uit de Gobi-woestijn... en via Zuid-Korea naar Frankrijk gesmokkeld. Daar werd het in beslag genomen door de douane. De cultuurminister van Mongolië is blij dat de vondsten terugkeren. Het skelet is van een Tarbosaurus bataar, een soort die verwant was aan Tyrannosaurus rex.